Michel Koenen met het NOS-journaal. Tientallen vluchtelingen hebben in de transplantatieartsen tot wel 20.000 dollar aan orgaanhandelaren. Vaak krijgen de vluchtelingen maar een fractie van dat bedrag. De organen zouden bestemd zijn voor rijke patiënten uit het Midden-Oosten. De burgemeester van de Amerikaanse stad Seattle stapt op vanwege beschuldigingen over seksueel misbruik in de jaren 70 en 80. De meest recente aanklacht is van een neef die destijds 13 jaar was. Daarvoor waren er al vier andere beschuldigingen. De democraat van 62 ontkent alles... en was de eerste Amerikaanse burgemeester die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Koning Willem-Alexander heeft op Saba en Sint-Eustatius gesproken met bewoners over de schade die orkaan Irma heeft aangericht. Op Saba ontving de koning samen met minister Plasterk bewoners op het gemeentehuis. Op Sint-Eustatius hield hij een korte toespraak. Daarin riep Willem-Alexander de bewoners op vertrouwen te houden. Hij zei dat Nederland ze niet in de steek zal laten. En het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de eerste herfststorm van het jaar. Die begint vanochtend vroeg langs de westkust. Er kunnen windstoten voorkomen van 120 km per uur. De piek ligt tussen 10 uur s ochtends en 4 uur s middags. Rijkswaterstaat waarschuwt om in de kustprovincies niet met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. Door de storm kunnen op Schiphol minder vliegtuigen opstijgen en landen. KLM heeft 60 Europese vluchten geannuleerd. En DNS laat minder treinen rijden op het traject tussen Den Helder en Zaandam. Het weer nog. De buien trekken weg richting Duitsland. Overdag langs de kust een zuidwester storm met windstoten rond de 100 km per uur. Smiddags trekt de storm langzaam weg en wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por ver cama, cama, baby.